Zit van der Linde met het NOS-journaal. Toeristen gaven vorig jaar flink meer geld uit in Nederland. 90 miljard euro. En daarmee wordt toerisme steeds belangrijker voor onze economie, zegt het CBS. Al jarenlang stijgen de uitgaven van toeristen. En daardoor werken er ook steeds meer mensen in de sector. Nu al bijna 800.000. Nederlanders die er in eigen land op uitgaan... leveren nog altijd meer geld op dan buitenlandse toeristen. Duitsers en Belgen bezoeken allerlei plekken in ons land. Andere toeristen gaan vooral naar Amsterdam. Het landsbestuur van Curaçao moet optreden tegen de vervuiling van de Isla-raffinaderij op het eiland. Dat heeft een rechtbank besloten. Eilandbewoners zijn jarenlang blootgesteld aan hoge concentraties zwaveldioxide en fijnstof. Curaçao droeg de werkgelegenheid en de energievoorziening altijd aan als argument voor de raffinaderij. Maar volgens de rechter heeft de overheid nooit rekening gehouden met de gezondheid van de eigen bevolking. En daarom moeten nu de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden nageleefd. Daar krijgt het landsbestuur een jaar de tijd voor. Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie vindt dat senator Henk Otte op een onterechte manier uit de partij is gezet. In het programma Jinek zei hij gisteravond dat hij daarin van mening verschilt met partijleider Baudet. Die royeerde medeoprichter Otte wegens financiële malversaties. Hiddema vindt dat die beslissing te abrupt is genomen. En kort maar hevig noodweer heeft gisteravond in het midden van het land tot problemen geleid. In Leerdam kwamen aan het begin van de avond grote hagelstenen uit de lucht. Bomen vielen op de weg en huizen en auto's raakten beschadigd. In Oudewater waaiden tenten van een scoutingkamp weg. De felle buien zijn richting het noorden weer weggetrokken.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 There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my fate and me. Oh, I'm so young. to learn all these open all these open i and I believe I still have lessons to learn, lessons to learn. was a fool to believe that there's just a single letter taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart.